Het bestuur wil dat landelijke, regionale en lokale politici vaker in gesprek gaan met mensen thuis, op de werkvloer, in wijken en in buurten. Staat in een rapport dat een commissie vandaag presenteert. Die was gevraagd hoe de PvdA een einde kan maken aan het machteloze gevoel van burgers. In het rapport staat verder dat PvdA-politici meer opleidingen moeten krijgen om hun werk goed uit te voeren. Op het partijcongres wordt gestemd over de voorstellen. De VN-veiligheidsraad is bang dat er van de wapenstilstand in Oekraïne maar weinig overblijft. Nu het geweld tussen het leger en de separatisten in het oosten steeds verder oplaait. De raad is in spoedzitting bijeen geweest. Naar berichten dat Rusland met tanks en militairen in het gebied aanwezig is. Ruslands vertegenwoordiger bij de Veiligheidsraad noemt de beweringen propaganda. Tienduizenden verpleegkundigen demonstreren in verschillende Amerikaanse steden tegen het gebrek aan bescherming tegen ebola. Ze eisen betere spullen voor medisch personeel dat patiënten met het dodelijke virus moet behandelen. Twee verpleegkundigen in Dallas liepen ebola op na behandeling van iemand uit Liberia. Ze overleefden de ziekte wel. De Panamese autoriteiten hebben de stoffelijke resten van Chris Kremers vrijgegeven. De vrouw die samen met Lisanne Vroon in april verdween tijdens een wandeltocht in Panama. De Nederlandse ambassade bemiddelt bij het terughalen van de botresten en eigendommen van Kremers naar Nederland. De resten van Lisanne zijn al naar Nederland gevlogen. Ze is bijna twee weken geleden begraven. Nabestaanden twijfelen er nog altijd aan dat de vrouwen zijn verdwaald. De Panamese autoriteiten denken van wel, maar hebben het onderzoek nog niet afgesloten. Het weer de dag begint vooral in het noordoosten met mist of laaghangende bewolking.